Lot Lewin met het NOS Journaal. De Turkse minister van Ferenci gezegd dat het Nederlandse kabinetsbesluit om zijn landingsrechten in te trekken niet zonder gevolgen zal blijven. De Turkse regering overweegt Nederlandse diplomaten uit te zetten en vluchten uit Nederland te weren. Cavusoglu wilde naar Rotterdam komen om een campagne te voeren voor het Turkse referendum. Volgens het Turkse staatspersbureau is de Turkse minister van Familiezaken nu onderweg naar Rotterdam mogelijk om de Turkse consul daar te bezoeken. Rondom het huis van de consul en het consulaat staan al hekken en er is een noodbevel van kracht vanwege de veiligheid in verband met eventuele demonstraties. In Italië is geschokt gereageerd op de dood van een dakloze man van 45 jaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij door een man met benzine wordt overgoten en daarna in brand wordt gestoken. Dat gebeurde vannacht in Palermo. De hulpdiensten waren te laat om de man te kunnen redden. De Italiaanse politie houdt een grote zoekactie naar de dader. Duizenden mensen hebben vanmiddag meegelopen in een vrouwenmars in Amsterdam. Ze demonstreerden tegen discriminatie en voor gelijke rechten. De optocht was in het kader van Vrouwendag afgelopen week en voor de verkiezingen komende week. Twee maanden geleden was er ook al een mars in Amsterdam. Die was onderdeel van een wereldwijd protest tegen de verkiezing van de Amerikaanse president Trump. Shinky Knecht heeft op de WK Shorttrack in Ahoy als eerste Nederlander ooit het goud in de wacht gesleept op een individuele afstand. De 27-jarige Fries was de beste op de 500 meter en staat ook eerste in het algemeen klassement. En dan het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar 2 tot 4 graden. Morgen wordt het redelijk zonnig en met 12 tot 16 graden net iets warmer dan vandaag.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 Remember, you are never alone. bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op CFM Zandvoort. Een wandeling over het strand door de duinen in het centrum van Zandvoort. Het is vandaag zaterdag 4 maart. Dat betekent van 9 tot middernacht. Het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor het eerste uurtje. En natuurlijk eh, de party update. Team boven beste plaat voor de danser. Een beetje nieuws. En natuurlijk de lekkerste hits. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En dus straks in het derde uurtje gaan we naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. En trouwens als opening hoor je Sam Veld en Hoek Sling met Open Your Eyes. En dit is muziek van Leandro da Silva... samen Gary Chaos met Café. I want you to get together. about to go down. In a minute, let me touch down. I'ma get it. Cause I, I, I been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I, I, I been waiting all night. It's game time. I'm a hustler, baby. Why you think they pay me? Let me know when you're ready to roll. When you're ready to 180 in the gray Mercedes, South Beach where they love me the most. And you know they gon' watch me ballin' like a Michael Jordan and always win like he did in the fourth. Like he did and the shots is falling and the phones recording. Yeah, you know that we doin' the most. Hey! We gon' make it rain, rain, rain, like we won a championship game. about to go down. In a minute, let me touch down. I'ma get it. Cause I, I, I, been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I, I, I, been waiting all night. It's game time shopping till your fingers sore. I'ma ball a credit card made from NBA floor. Hey, it's game time and I'm in the pros. Nah, me and your ex can't have the same score. Tryna hit the end zone from the friend zone. And maybe bring friends to the end zone. Hey, it's up to you when we in Syracuse. Get you hot and cool you down, I got that damn flu. We gon' make it rain, rain, rain. Like we won a championship game. We gon' need some more champagne it's about to go down in a minute. Let me touch down. I'ma get it. Cause I, I, I been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Tryna take it to the house, baby, let's go. Cause I, I, I been waiting all night. It's game time. Step back, Whoa. hit with the shake. Crossover, going hard in the bank hit that. Yeah. Money in the bank. All star, watch me do it all day. Yeah. Step back, Whoa. hit him with the shake. shake. Crossover, going hard in the bank. Hit that. Yeah. Money in the bank. All star, going hard. It's about to go down. In a minute, let me touch down. I'ma get it. I'ma get it. Cause I, I, I, been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone Tryna take it to the house, baby, let's go.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 Ja, dat was muziek van Ed Sheeran. Met Shape of You. Nam dan in de Galantis remix. En daarvoor horen we Flow Rider met uh, we samen het zagen de Gemini met eh, Game Time. Ik heb nog een beetje nieuws voor je. Met gezinsuitbreiding op komst zijn Beyoncé en Jay-Z op huisjacht gegaan in L.A. Hun huis is te klein, hè? Het stel woont op dit moment nog eh, met hun vijfjarige dochtertje Blue eh, Ivy in New York. En de 35-jarige Lemonade-zangeres maakte begin februari bekend... zwanger Terwijl uh, eh, in verwachting te zijn van een tweeling. Ze zijn actief op zoek naar een huis voor uh, nare gezinsuitbreiding. Al dus een ingewijdheid stel zou de villa hebben bezichtigd van eh, producent Aaron Spelling... die in 2006 overleed. Het pand dat op een Franse château lijkt... beschikt over 14 slaapkamers, 27 badkamers... een bowlingbaan, een sportschool, kapsalon en een bioscoop. Er zal diep in de buidel moeten worden getast. Eh, de zanger en de rapper eh, eh, moeten de vraagprijs van maar liefst 200 miljoen dollar... dat is ongeveer 889 miljoen euro op tafel leggen. Op, op dit moment de Beyoncé en Jay-Z regelmatig voor hun werk naar L.A. volgens een bron willen de twee van de stad in Californië... hun permanente basis maken. Ze overwegen serieus om fulltime in L.A. te gaan wonen. Zegt een bron die eraan toevoegt dat het stel al op zoek is naar een goede school... voor dochter Blue Ivy. Dus, ja, hè? Als je een tweeling krijgt, dan moet je meteen eh, een hele berg met extra kamers hebben. En voor elk uur een andere kamer. En het eh, 3FM heeft eh, broederliefde Thomas Asier, Lucas en Steve, Indian Asken en Call It Off toegevoegd aan de lijnen voor het 3FM Award Festival. Het gaat gehouden worden in Tivoli, Vredeburg in Utrecht. Dat maakte DJ Wijnald Spelman afgelopen donderdag op de radiozender bekend. Het was al bekend dat Ronnie Flex The Experience, Chef Special, De Staat, Blauwzoen en Be Brave komen optreden net als uh, Teske. Paul Sina, Jonah Fraser, Ronde, Delict en Dirtcaps. En uh, paasmaandag 17 april treden ruim 20 Nederlandse artiesten op... Eh, op de vier podia's van het festival. dus daar moet je gewoon bij zijn, dacht ik zo. CFM Zandvoort, zaterdagavond 4 maart. Zometeen gaan we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Maar er is muziek. Rag and Bone Man met Human. so maybe I'm not. radio. Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. met I Can uh, Cast a Spell. En daarvoor Rack and Bowman met Human. Al en jij hoorde dit keer de Rocket Fun en uh, die Kraus remix. Aangezien we al de standaard eh, overal in Nederland op elk radiostation die standaardversie horen... denk ik van, we gaan vandaag eens een andere versie draaien. Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten er omgaan gaan op deze zaterdag 4 maart 2017. Nou, zoals altijd beginnen we eerst even met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint vanavond om half negen, dus is inmiddels al begonnen in Escape in Amsterdam. En uh, ja, natuurlijk met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En uh, wie die vanavond mee heeft ik heb geen idee, want uh, <laughs> de helft van de flyer is niet compleet. In ieder geval voor meer informatie check even de website escape.nl. Nog een feestje iets verder voorbij Escape. Daar hebben we, de, hebben we Club R. We hebben vanavond Bearbal. Dat begint om 11 uur, doet 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie check even CR.nl met onder andere DJ Rado, Mike J, DJ eh, Bramsterdam en Big eh, General. En in Area 2 Sergio Cardoso. Dus eh ja, vanavond is dus in Club Air het feestje Beerbal. En nog een leuk feestje, wekelijks feestje, Encore. In natuurlijk de Melkweg eh, in Amsterdam vanavond het thema Encore of Night Bo Wanda. En het begint rond de klok van middernacht. 3 tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website eh, melkweg.nl. Met de eh, Mox Wanda. Nee, Boyk Wanda moet ik zeggen. En voor de rest, eh, geen idee wie er nog meer komen. Maar hè, het allemaal goed komen denk ik. En het leukste feestje, waar je mij zeker zal vinden vannacht, is... Uh, in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vanavond Don't Let Daddy Know, Saturday. Begint om 10 uur, duurt tot 6 uur in de ochtend. En voor meer informatie, check even uh, eh, DLDG, nee, DLDK moet ik zeggen. DLDK.com of gewoon op psychodome.nl. Met onder andere Tiesto, Dimitri Vegas, Like Mike, Nicky Romero, Don Diablo, WMW, Showtag, Blasterjack. Jack, met Oscar, Headhunters, Danique, Sam Fox, Third Party, Mike Williams, en uh, En het is allemaal hosted bij MCG. Vanavond dus in de Ziggo in Amsterdam. Tot vroeg in de ochtend. Don't let that daddy know. Dus eh, ja, hè, met chest dan. Dus eh, het gaat allemaal, denk ik, helemaal goed komen. En dan gaan we eens even kijken wat dichter bij huis in de, de Stalker in de Kromme tegen in Haarlem. Daar zit hij al 100 jaar volgens mij, zolang als ik, zoals lang als ik ga stappen uh, is hij er eigenlijk al. Vanavond uh, in Cayenne Tropical. Begint rond de klok van middernacht. Nu tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl. Met onder andere Tony, Dominique Brooks en Sebastian Bronk. En tot zover ook de party update. We gaan door met muziek. Merck en Cremant met Invisible. It seems I'm invisible. b Op ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. Zand met zijn laatste commerciële hit The Riddle. En daarvoor hoorde Cortino met Carnival. En zo werd het eventjes tijd voor de tien bovenbeste plaat van de dansgroep. Welke platen zijn er erg populair deze week in de clubs... en welke platen kan je zeker verwachten... als je dit weekend nog gaat stappen her en der in de clubs in, eh, in eh, Zandvoort... Haarlem of Amsterdam, of, eh, of Den Haag, of waar je ook naartoe gaat. Deze week op 10, Dead en Ozzy James met de Swag On. Op 9 deze week Oxia met de eh, Domino. De Matador remix. Op 8 Tuyamo met Make You Love Me. De extended mix. Op 7 Kellerkind met de eh, Chakito Pan Sings Sven. Op 6 Zonderling met Tunnel Vision. Tunnel Vision moet ik zeggen. De Don Diablo uh, versie. Op 5 deze week de Golden Boy met Egyptian Lover. Op 4 Max Chapman met Zulu. En op 3 Frank Rizzardo met Same Man. Deze week op 2, Joe Goddard. Met Music is the Answer. Deze week op 1. Throttle. Met Hit the Road Jack. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in the Nightwalk. dad, dad, dad, dad, dad, dad, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more. Jack, don't come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't come back no more, no more, no more. dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad. Hit the road, dad, and don't you come back no more, no more, no more with the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more with the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more. It's a, it's a responsibility that you have to do. It's a joy that you have. Chocolate Puma. Dus zijn met Pep en Rash. Met die fantastische platen Stars Are Mine. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk op CFM Zandvoort... op deze zaterdag 4 maart 2017. Zometeen het nieuws en weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij. Met zometeen... Meteen op 10 uur. DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje. Als afsluiting van je zaterdagavond Gaan we naar Italië met DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit Italië.